Vinden de bewoners een goed plan? Alle maatregelen die eh, kunnen voorkomen voor die vreselijke brand... dat, dat was nou kippenvel, afschuwelijk, is alleen maar goed. De brand in Arnhem verwoestte eerder dit jaar meerdere historische panden. De gevangenissen hebben per jaar 350 miljoen euro extra nodig om het tekort aan cellen op te lossen. Dat zeggen ze tegen D66, CDA en VVD, die op dit moment bezig zijn met het vormen van een nieuw kabinet. Duizenden daders wachten nog tot ze hun straf kunnen uitzitten in de gevangenis. In de Australische stad Sydney zijn zeven mensen opgepakt die mogelijk een gewelddadige actie voorbereiden. Australische media melden dat de mannen werden gearresteerd toen ze op weg waren naar Bondi Beach. Het strand waar afgelopen weekend een aanslag werd gepleegd op een Joods festival. En muzikant en componist Tony Eijk is afgelopen weekend op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Tony Eijk maakte tientallen tunes voor televisie en schreef ook liedjes. Zo zit hij achter deze grote hits van Kinderen voor Kinderen. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. herinneren we Tony Eijk vooral van deze, de oorspronkelijke tune van Studio Sport. Heb ik nog wat weer. Een beetje motregen. Vannacht meer regen, maar het koelt nauwelijks af. Morgen grotendeels droog, af en toe zon en een graad op 11. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Amper files op dit moment in Noord-Holland.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 what I want. You're so fine, I can't afford. On my knees, begging you please. I'll do anything in the world to with you. If you think you can rock my world, bring all the girls to the men with clout, and then we'll see who can bust who out.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 Dat meldt de directeur van de Nederlandse gevangenissen aan de formerende partijen D66, CDA en VVD. Om de kosten verder in de hand te houden pleit hij er onder meer ook voor om straffen vaker thuis te laten uitzitten met een enkel band. Series Request van 3FM is begonnen. Het Glazen Huis staat dit jaar in Den Bosch en er wordt geld ingezameld voor Spieren voor Spieren. Een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Het weer vanavond droog met vannacht kans op regen en langs de kust veel wind.